uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Tilt gaat om all-you-can-eat restaurant Etenstijd aan de rand van de stad. Het vuur ontstond rond kwart over acht, vermoedelijk in een frietpan in de kinderkeuken. Alle 175 gasten werden geëvacueerd. Iedereen is veilig buitengekomen. Wel hebben drie mensen rook ingeademd. Na verloop van tijd besloot de Tilburgse brandweer het gebouw gecontroleerd uit te laten branden om onnodige rookoverlast te voorkomen. Aan het begin van de nacht werd het zijn brandmeester gegeven. Een Amerikaan heeft bekend dat hij 20 jaar geleden zijn zoontje van zes heeft gedood en het lichaam heeft laten verdwijnen. Hij heeft een deal met de aanklager gesloten waarbij hij akkoord gaat met een gevangenisstraf van 20 jaar. Daarvan moet hij minimaal 6 jaar en 8 maanden uitzitten. Ook zal hij informatie geven over de plaatsen waar het lichaam ligt. De zesjarige Pieter was jarenlang mishandeld en verdween in 1997 op Hawaii, waar het gezin woonde. Zijn lichaam werd nooit gevonden en justitie kreeg het bewijs tegen de ouders lange tijd niet rond. De moeder heeft ook schuld bekend. Zij durfde geen hulp in te schakelen omdat ze bang was voor haar man. Treinreizigers kunnen weer van Arnhem naar Duitse plaatsen vlak over de grens reizen. Vanaf vandaag rijden er stoptreinen van Arnhem naar Emmerich en daarna door naar Düsseldorf. In Nederland stopt de trein ook nog in Zevenaar. De Rijn-IJssel-Express van NS-dochter Abellio rijdt één keer per uur. Vroeger bestond de lijn naar Emmerich ook, maar die werd in 2000 opgeheven. Sintus heeft het in 2005 nog met een weekenddienstregeling geprobeerd, maar daarvoor bestond weinig belangstelling. Er rijden wel andere internationale treinen op het traject, maar die stoppen niet in de grensregio. Het weer, het is droog, minimaal rond 5 graden. Overdag eerst wolkenvelden, maar smiddags meer zon en het wordt een graad of 10. De dagen daarna wordt het steeds iets zachter. Zondag wordt een mooie lentedag met temperaturen van 17 tot 21 graden.